Vrijdag was er in het gebied ook al brand. Dat was in een bosperceel in Musselkanaal. Zanger Burna Boy heeft een nieuw concert aangekondigd. De Nigeriaanse artiest kwam gisteravond niet opdagen bij zijn concert in het Gelredome in Arnhem. Op Instagram schrijft hij dat er op 23 juli een nieuwe poging komt om in Nederland op te treden. De 34.000 gedupeerden krijgen deze week een mail met details. Waarom Burna Boy niet kwam opdagen is nog steeds onduidelijk. Volgens verschillende bronnen waren er problemen met zijn privévliegtuig. De concertorganisator spreekt alleen van omstandigheden die wij en Burna Boy niet konden al voorzien. Radio 1-presentator Jelly Brouwer is overleden. Twintig jaar lang presenteerde ze het NTR-programma Kunststof. In februari moest ze stoppen omdat ze ernstig ziek was. Gisteren vertelde ze uitgebreid over haar ziekte in de Volkskrant. Morgen is er een speciale herdenkingsuitzending van Kunststof. Jelly Brouwer was 59. Het Nederlands elftal heeft de troostfinale van de Nations League verloren. In Enschede won Italië met 3-2 van de ploeg van Ronald Koeman. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bergwijn en Wijnaldum. Matthias Kjellmoze heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Deen verdedigde in de afsluitende tijdrit zijn leidende positie in de rittenkoers... die vooral herinnerd zal worden vanwege het overlijden van Gino Meder. De 26-jarige Zwitser overleed vrijdag, een dag na een zware val. Beste Nederlander in het eindklassement is Wilco Kelderman op de vierde plaats.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 Go out and find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the sun. night, it's a different world 9 is Zon, Zee, Zandvoort it. I don't wanna talk about it. I just wanna dance around it. been a long time. I didn't think I was gonna see you again. See, you haven't changed.